darmen ontstaat. Het ziekenhuis komt met de waarschuwing nadat onlangs een patiënt werd behandeld die de balletjes had ingeslikt. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog wat buien. Temperatuur van 18 graden aan de kust tot 22 in maart.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 Bijna al deze bezwaren werden verworpen. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn er geen overlevenden bij de vliegtuigcrash in Pakistan. Een passagiersvliegtuig van de Pakistanse luchtvaartmaatschappij Airblue stortte eerder vandaag neer bij Islamabad. Het toestel had 152 mensen aan boord. Reddingswerkers hebben inmiddels enkele tientallen lichamen geborgen. In zijn geboorteplaats Essen is een van de twee oprichters van het Duitse Aldi, Theo Albrecht, overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Theo opende in 1946 samen met zijn broer Karl een filiaal in Mulheim. De discounter groeide uit tot een internationaal supermarktconcern met duizenden winkels in 18 landen. De Aldi is volledig eigendom van de familie Albrecht. Het vermogen van Theo en Karl wordt geschat op tientallen miljarden. Theo Albrecht overleed zaterdag. Hij was 88. Uit de kerktoren van de gereformeerde kerk in Apeldoorn zijn vannacht twee bronzen klokken gestolen. De klokken wegen 100 kilo per stuk en hingen op een hoogte van 6 meter. Eerder deze maand werden klokken gestolen uit een carillon van het gemeentehuis in Twello, 12 kilometer van Apeldoorn. De politie houdt er rekening mee dat het om dezelfde daders gaat. Een Oostenrijkse arts heeft bij mensen ingebroken die bij hem in het ziekenhuis lagen. Bij elf inbraken maakte hij volgens de politie voor tienduizenden euro's buit. De man is gokverslaafd en ging direct na de inbraken naar het casino om te pokeren. Het ging voor hem mis tijdens een inbraak in het huis van een 86-jarige vrouw die bij hem in het ziekenhuis lag. De arts werd betrapt door de zoon van de vrouw. Het weer, vanuit het westen opklaringen, temperatuur van 18 graden aan de kust tot 22 landinwaarts.